Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Syrië hebben vliegtuigen voor het eerst voedsel gedropt voor de noodlijdende bevolking. Toestellen gooiden 21 ton noodhulp af boven Der al Zor. dat is in het oosten van het land. De stad wordt belegerd door strijders van islamitische staat. Vorige week bereikten al wel konvooien met noodgoederen belegerde plaatsen. President Assad heeft vandaag president Poetin laten weten dat zijn regering klaar is voor de gevechtspauze die zaterdag moet ingaan. In Duitsland worden veel meer wapenvergunningen aangevraagd sinds de onlusten tijdens Oud en Nieuw. Daarbij werden veel vrouwen aangerand of beroofd. Het gaat om vergunningen voor lichte wapens, zoals pepperspray. In Keulen bijvoorbeeld zijn sinds Oud en Nieuw al meer dan 300 nieuwe vergunningen aangevraagd. En in heel 2015 waren dat er maar 100 meer. In Keulen zijn vandaag de eerste drie verdachten van die ongeregeldheden voor de rechter verschenen. Het waren twee Marokkanen en een Tunesiër. Die stonden niet terecht voor aanranding, maar voor diefstal. Een van hen kreeg zes maanden voorwaardelijk voor diefstal en een boete voor drugsbezit. En de andere twee kregen lagere straffen. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A76 bij Heerlen is de chauffeur van de vrachtwagen omgekomen. De man raakte bekneld in de cabine toen de truck op zijn kop in de berm terecht kwam. De vrachtwagen vervoerde gevaarlijke stoffen. Uit voorzorg zijn twee tankstations langs de snelweg ontruimd en de weg is afgesloten. Daardoor is een verkeerschaos ontstaan. En in zijn woonplaats Hilversum is oud-tv-presentator Henk Moschel overleden. Moschel werkte onder meer voor de NCRV, actualiteitenrubriek Hier en Nu. Hij presenteerde tien jaar lang het discussieprogramma Rondom 10. Mochel was 83 jaar. En het weer blijft vannacht kans op een winterse bui en het wordt van 1 graad aan zee tot min 3 in het oosten. Daar kan ook een mistbank ontstaan en het kan glad worden. Morgen enkele buien, vooral in het westen, en dan wordt het 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 7 kilometer file.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 Dus je... moet wel een beetje boers praten, hè? Oh, ben je boers, hoor? Hey. welkom terug in twee uur zetten van Beatmasters. Aflevering 8 eh, van eh, woensdag uh, 24 februari. En dit is de disco. Dan zegt mijn vrouw, wat kreeg je weer die rare weeën? Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere prut maar aan de koeien geven. Onder het melken kijk ik vaak naar de tv. Als ik die disco meiden zie, dan zwing ik mee. Ja, de koeien kieken me dan wel dom aan. Maar ik zeg maar zo, die dames wenden er wel aan. Ik ben boer Hans en ik kom uit Rent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan tril ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw wat die weer die rare veeën. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere pluk maar aan de spin geven. Ik op mijn trekker bij ons deur het dorp in Rie. Dan rie ik zo hard dat geen ene dan zit. Aan boord heb ik zo'n stereo-installatie. En zo'n 17 MC voor de locatie. Ik ben boerhard en ik kom met rent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan trill ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw of die weer die rare weeën. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere put maar aan de geiten geven. Zelfs in de beste als ik je staat verstomd. Draag ik die oorwarmes voor muziek komt. Kan me niet schelen, ook al wordt het nog zo laat. Ik lig te swingen op zo'n mooie discoplaat. Ik ben boerhard en ik kom met Drent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan tril ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw, wat die weer die rare weeën. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere prut maar aan de kippen geven. Kom op, we gaan naar huis. Ben er helemaal klaar mee. Nou, ik pak u een mosjo nu huis, toch? En ik hou van disco. Ik weet het is niet te geluiden, maar het is Als ik die disco hoor, dan tril ik op mijn bienen. Dan zegt mijn vrouw of ik hier weer die Dus, En er zit er iemand uit Hilversum en die denkt, wat zeg je nou? Ja, ik snap er echt helemaal niks van. Nee. Dit was uh, Boer Harms met disco. En dat was speciaal voor onze Willem Bruis, zeggen we dan maar. <laughs> <laughs> Ik weet het anders niet hoe ik het anders moet verwoorden. Jullie wel? Mm, nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, nee. Eh, eh, Quinten is een beetje stil vandaag. Ja, ik snap het helemaal. Ik snap het niet meer. Als ik zeg pitch black, wat zeg jij dan? Ehm, geen kleur. Wie? er wie? Geen kleur. pik, zwart, snap je? Ja, nou. Ah. flauw, flauw, flauw. De, dat was de mop van de week. Ja. <laughs> Dit is Spice Town met Pitch Black. Ah. betrouwde radio ZFM. ZFM Beatmasters. Tot 9 uur eh, op jouw... Uh, Zender? Equalizer-meter. <laughs> Nee, <laughs> op je vuurmeter of op je spectrum. Ik wat dat zijn van die meters en dan kan je dan je tonen mee bepalen. Je kunt hier allemaal staan. Maar eh, wat hebben wij vandaag nog? We hebben nog een Nederlandse Dyna. Die komt ook wel toevallig round and round. Ah, maar deze, Man, die nu en komt, Die, deze, die nu komt, die is wel leuk hè? Ik zit weer een beetje in die stemming van eh, vorige week. Ah, dat was wel leuk, weet je. Ja, nou, leuk. <laughs> ik heb, toen was ik, heb lopen Toen, ik heb lopen Ik ook, maar ja, toen was er wat anders, weet je. En ja, nu gaat het wel, want nu is het... Nou, ja, misschien wel, maar ik heb nog wel 30.000 redenen om me kut te voelen, maar... Eh, ja, maar daar moeten we gewoon nooit aan denken. Dus we gaan gewoon een beetje muziek, weet je. Muziek is mijn passie, daarom ben ik ook radio-dj geworden. Oh. Ja, niet dan? Of eh, zit je hier gewoon bij omdat je niks te doen hebt? <laughs> nee, ik heb genoeg te doen. Hey, eh, eh, dit is een hartstikke mooi nummer, dus eh, vertel maar wat ze gaan horen.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 ja... Eh, <laughs> ja, zeg het maar. Ik weet het eigenlijk niet wat ik ervan moet zeggen. Dit, eh, ja, dit is eh, automatisme. Dat, het hoort niet, maar het gebeurt wel. Heb je autisme? Nee. Oh. het <laughs> ja, jongen. Het hoort niet, nee. maar het gebeurt wel. Ja. En daarom is ZFM ook zo'n mooi radiostation. Je kan alles doen wat je wil. Hoe je je voelt, wat je voelt. En het is niet alleen house, pop, rock en mixes en remixes. En classics. Wat is er nog meer? Van alles. Je gevoel uiten. Het is, eh, je kan eigenlijk alles hierbij zetten, Vim. En uh, vandaar ook uh, eh, Digidex hoorde je net met featuring G.W. Rory met uh, Treur niet. En ja, ik denk dat we maar even iets vrolijkers moeten gaan doen. Of ja. zie ik het even helemaal verkeerd vandaag? Nou, even een keertje los gaan, toch? Kan wel. Ik ga zo vaak los. En dan gaan we nu maar gewoon lekker verder met Jamie Lawson.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 Feeling good on my own without you. Yeah. Myself. Hier op ZFM. De avond is nog jong. Nog een anderhalf uur te gaan. En dan zit het weer op. Daarna nou, nou, komt Charles Duip voor twee uurtjes. En eh, ja, het is weer tijd voor het eh, weer en het weer, want Iron is er niet, dus nu moet ik het weer doen. Het is allemaal amateuristisch dit, hè? Het weer van Meteogroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht vooral in de kustprovincies winterse buien... op uitgebreide schaal licht vorst. Morgen zon en stapelwolken. En een enkele winterse bui maximum rond de 6 graden. Vrijdag meer bewolking, nog steeds kans op een winterse bui. En maximum rond de 5 graden. Dit was het weer van Meteogroep. En eh, ja, wat heb ik nog meer? Ik eh, heb helaas eh, ook nog wat filetjes. Op de A16 Breda-Rotterdam 38 minuten vertraging tussen Klaverpolder en Dordrecht. Um, ik zou zeggen, rij even om via de A9. Dan ben je een stukje sneller thuis. Want 38 eh, minuten, dat is lang Dan word je eten koud. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. 32 minuten vertraging tussen Ouder Beijerland en Harringsvlietbrug. Een gemiddelde snelheid van 20 kilometer. Daar zijn ze eh, bezig met de weg. Rechterrijstrook afgesloten. En op de A76 Geerlen-Heerlen 36 minuten vertraging tussen knooppunt Kruidenberg en uh, Simpelveld. En eh, dit waren je files van Flitsmeister. En wij gaan gewoon lekker door met Kaigo.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 Trap, Bunda. Trap, ze wil mij, maar dat gaat niet, dus ik gun Dina en ik zeg: Kill the bitch. Kill the bitch. Kill the bitch. Big girls don't cry, you build the dick. Nu wil ze dik, back first man. Donna is first man. Little kleine wil open dus the third man. We go round and round and round. Sit the thing in reverse man. Baby, kom op en dans, doe mee. Vanavond wordt het heet. Round en round, wij met z'n twee, dus doe maar mee. Je booty kan maar En daarvoor je Kaigo met Stay. En wij gaan door met een naamgenoot. Met Jonas. Jonas Blue. Met Vaskar featuring Dakota. Hier live op ZFM. Anderhalf uur te gaan. En dan is het eh, weekend. Jonas Blue, Pascar featuring Dakota.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 Wat heb ik in petto? Nee, niet veel. Deze schoot opeens tussen mijn eh, meest eh, bezochte, bekeken video's. Terwijl ik hem nog nooit heb gezien. Oh? Ja, dat is mooi, hè? Dus eh, we gaan het gelijk maar even doen. Dit is Marco Borsato. Waarom nou jij? Niet ik? Waarom nou jij? Als er iemand Weet ik niet. Ik ook niet, luister maar. Ja. Even slikken en weer doorgaan. Even willen en gewoon weer opstaan. Ik weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die in innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen. En ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee omgaan. En ik zou wel willen smeken. Je op mijn knieën willen smeken als ik wist dat dat nog zin had, maar de dagen worden weken en de weken worden jaren. Dit gevecht kan ik niet winnen, want jij zit veel te diep van binnen. En eh, dit nummer is speciaal voor Willem Bruist. Toestelijk de lege lange dagen. Die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet wil niet meer. Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten en dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die in zoenen. En deze mooie, prachtige zingen van Marco Bezato. Waarom nou jij? Komt eh, bij iedereen wel binnen, denk ik. Waarom nou jij? Hier op ZFM. En eh, wij gaan nog eentje naar Marco Bezato luisteren. Ja? Dit was Marco Bassato. Waarom nou jij? En eh we hebben er nog eentje van Marco. En weet je wat dat is? Nou, ik gok hè. Ik gok Marco Bassato met voorbij. Met Do. Samen met Do. Hier heb je Marco Bassato. Nog steeds op je ZFM'tje. ZFM'tje. ZFM'tje. Boppertje. Om me heen. Ik denk alleen aan jou. Ik hoor je stem. overal. Ik neem je altijd mee, waar ik ook ben. Zo tastbaar en zo dichtbij hou jij je vast. zijn, maar dat ben ik niet. Het is wel over, maar nog niet voorbij. dag en nacht zo onverwacht. Sato samen met Do. Met dat mooie nummer voorbij. En eh, wij zijn nog lang niet voorbij, want we hebben nog een uurtje te gaan. Ja, een uur en tien minuten, hè? Ja, nou, afronden mag dat. <laughs> en eh, wij gaan denk ik maar wat verder met eh, wat anders. Het is ook een mooie single van, ja, G, X-Ray en X-Bab Rexa. Ja, ja, ja. dat is een mond vol. Een mond ja. vol met tanden. En uh, een hele mooi nummer. Me, Myself en I. Het van Hier op ZFM. Me, Myself en I hoor je tijdens de ZFM Beatmaster. Ooh, it's just me, myself and I.